Door Megens met het NOS-journaal. De Britse politie houdt rekening met onlusten eind maart... indien er geen akkoord wordt bereikt over een ordelijk vertrek uit de Europese Unie. Volgens de Sunday Times is er een document waaruit blijkt dat de politie plannen bespreekt... om onrust onder de bevolking te beteugelen. Bij een no-deal brexit vervallen onder meer afspraken over onderlinge handel... en de medicijnmarkt. Daardoor kan er een tekort aan medicijnen en levensmiddelen ontstaan. De fotograaf die officiële foto's maakte van de inauguratie van president Trump in 2017... heeft toegegeven dat hij de foto's heeft bewerkt. Hij heeft ze bijgesneden zodat het leek of er meer toeschouwers waren... meldt The Guardian op basis van onderzoeksdocumenten. Meteen na de inauguratie werd al duidelijk dat de bewering van Trump... over het aantal bezoekers niet klopte. Nu blijkt dus dat de president heeft gevraagd om officiële foto's... die een geflatteerd beeld gaven. Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol verlaat volgend jaar... na de verkiezingen voor de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Haar partij, de VVD, is niet van plan om haar termijn nog een keer te verlengen... zei ze bij WNL op zondag. De 71-jarige juriste Broekers-Knol zit sinds 2001 in de Eerste Kamer. Sinds 2013 is ze voorzitter. Bij een militaire parade ter gelegenheid van de 70ste verjaardag... van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek... waren de meest geavanceerde raketten niet te zien. Het besluit om minder te pronken met de nieuwste raketten... die met een kernlading kunnen worden uitgerust... heeft vermoedelijk te maken met de dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea en de VS... over nucleaire ontwapening. Er zijn geen aanwijzingen dat het land is gestopt met zijn atoomprogramma. Inspecteurs van de internationale atoomwaakhond... worden niet toegelaten op nucleaire locaties in Noord-Korea. Het weer, vooral in het zuiden geregeld zon... in het westen en noorden meer bewolking en een enkele bui... Het wordt 19 graden op de Wadden, mogelijk 24 in het zuiden. Morgen op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn dit weekend veel snelwegen dicht vanwege werkzaamheden...